Michelle met het NOS-journaal. In de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem blijven alle scholen morgen gesloten. Het gaat om zowel de basisscholen als de middelbare school. Ook alle peuteropvanglocaties zijn dicht. Komt door de wateroverlast daar. Gulpen-Wittem ligt vlakbij de rivier de Gul en die is overstroomd. Het Rode Kruis levert 100 veldbedden aan die gemeente... voor het geval mensen de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. De bedden komen in een voormalig schoolgebouw te staan. Ook Valkenburg heeft last van de overstroomde gul. Daar zijn een camping, een hospice en twee verpleeghuizen geëvacueerd. Bij een van die verpleeghuizen is de elektriciteit uitgevallen. De bewoners zijn overgebracht naar een ander verpleeghuis. Het gemeentehuis van Valkenburg blijft de hele nacht open. Mensen die door het hoge water hun huis uit moeten of verstoken raken van gas, water en licht kunnen er terecht. Ook in andere rivieren blijft het water voorlopig stijgen. De rivier de Roer in het midden van Limburg bereikt vannacht of morgen naar verwachting de hoogst gemeten waterstand ooit. Enkele tientallen huizen langs de rivier zouden volgens de veiligheidsregio risico lopen onder te lopen. In andere provincies, zoals Gelderland en Overijssel, worden ook maatregelen genomen tegen het hoge water. In de omgeving van Nijmegen worden campings die pal naast de Waal liggen ontruimd. De pontjes op de rivier zijn uit de vaart. In Overijssel worden gasten op laaggelegen plekken gevraagd te vertrekken. En in Deventer worden terrassen op de kade van de IJssel opgeruimd. NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke zegt dat er in Limburg de komende uren geen grote hoeveelheden regen meer gaat vallen. Voorlopig blijft het er droog. Dat geldt niet voor de rest van het land. De neerslag valt na middernacht meer ten westen van Limburg, in een brede strook van Groningen tot Noord-Brabant. Morgen overdag nog kans op flinke buien in de oostelijke helft van het land. Maar vanaf het eind van de middag wordt het overal droog.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 Yo. Nails shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of business. Oh, oh, oh, oh. Pin up girl on that post it's all like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh.